doordat er vuurwerk of glaswerk naar ze werd gegooid. Wel bleven excessieve ordeverstoringen volgens haar uit. De cijfers van de politie en brandweer bevestigen dat. De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling ruim 3800 meldingen van incidenten. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Ondanks dat er geen grote ongeregeldheden waren tijdens de jaarwisseling... pleiten meerdere burgemeesters en politievakbonden voor een landelijk vuurwerkverbod. Ze zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold dan afsteekverbod in 12 gemeenten... maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. De nieuwe Braziliaanse president Lula is vanavond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak zei Lula dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen... waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag verijdeld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route staan die Lula zou afleggen. In totaal stonden daar zo'n 300.000 aanhangers van de nieuwe president. In Oostenrijk is een Nederlandse vrouw overleden bij een skiongeluk. Dat gebeurde op de Hintertoekser Gletscher in Tirol. De vrouw van 28 kwam op een steile piste ten val, brak door een vangnet en viel over de rand van de piste. Een vriendin van de vrouw viel op dezelfde plaats en raakte zwaar gewond. Een half uur later gebeurde hetzelfde met een Duitse vrouw. Ook zij raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt waarom de drie skiers op dezelfde plek ten val kwamen.